Leerlingen op het VMBO moeten een jaar langere tijd krijgen om hun diploma te halen. Scholen in het voortgezet onderwijs en VMBO-docenten pleiten daarvoor in een brief aan de Tweede Kamer, schrijft Trouw. Ze vinden het raar dat de kwetsbaarste kinderen al na vier jaar, als ze ongeveer 16 jaar zijn, de wereld worden ingestuurd. Een jaartje extra zou scholen daarnaast meer tijd geven voor een betere aansluiting met het mbo. De mbo-scholen omarmen het idee en willen er graag verder over praten. Drie zorgverzekeraars gaan de Nierstichting helpen met het ontwikkelen van een draagbare kunstnier. Zilveren Kruis, Mensis en CZ dragen samen bijna 7 miljoen euro bij. Met een draagbare kunstnier hoeven nierpatiënten niet meer naar het ziekenhuis voor een urenlange dialyse. Voor verzekeraars wordt dialyseren daardoor goedkoper. FNV-bondgenoten heeft informatie achtergehouden over asbestproblemen in ovens van bakkers. Dat meldt tv-programma Zemla vanavond. De FNV ontkent het bericht. Zembla meldde in 2014 dat bij de firma Bakkersland asbestvezels uit ovens waren vrijgekomen. Dat zou gevaarlijk zijn voor de bakkers. De FNV heeft volgens Zembla tijdens een overleg in 2013 gezegd dat er niets over de problemen naar buiten mocht komen. De vakbond zou bang zijn geweest voor banenverlies. Patrick Kluivert heeft met een ruime overwinning afscheid genomen als coach van Curaçao. In Willemstad won hij met zijn team met 7-0 van de Amerikaanse Maarten-eilanden. Eh, Kluivert wordt met ingang van het nieuwe seizoen jeugdtrainer bij Ajax. Wie hem opvolgt bij Curaçao is nog niet bekend. Het weer in Limburg plaatselijk dichte mist in de rest van het land. Wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 18 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude 6 kilometer, zo'n 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 4 kilometer. Dat kost je zo'n 5 minuten extra. Op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort. Na een ongeluk bij Rotterdam IJsselmonde 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Veel vertraging inmiddels na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland.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 you can 长相。 and now you're here. There's a Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 두두두두두 치붐치붐붐 두두두두두 치붐치붐붐 두두두두두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 sabías que es proyecto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 yourself some friends or you'll be lonely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 is on your side. Spoon the laundry, darling, you're all alone. And when you wake